Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kieptoem is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De minister van Sport van Kenia heeft dat bekendgemaakt. Ook de coach van de atleet zou het ongeluk niet hebben overleefd. De 24-jarige Kieptoem was wereldrecordhouder op de marathon. Hij maakte twee jaar geleden zijn debuut. Vorig jaar oktober verbrak hij in Chicago het wereldrecord van Eliud Kipchoge. Ook de marathons in Valencia in 2022 en in Londen vorig jaar wist hij te winnen. toen zou begin april in Rotterdam aan de start verschijnen. De Jordaanse koning Abdullah heeft zelf meegeholpen om hulpgoederen te droppen boven Gaza. Op beelden op sociale media is hij in militaire kleding te zien in een vliegtuig. Jordanië voert vaker zulke luchtdroppingen uit, geholpen door onder meer Nederland. Er worden hulpgoederen en voedsel losgelaten boven Gaza. Het Russische leger heeft de afgelopen dag 45 drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïense leger. Volgens Oekraïne zijn negen regio's door het hele land bestookt, waaronder de hoofdstad Kiev. De drones zouden zijn gemaakt door Iran. Oekraïne heeft bijna alle drones neergehaald. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. De aanval was volgens de Oekraïnse luchtmacht vooral gericht op landbouwfaciliteiten en infrastructuur. Ivoorkust heeft de Afrika Cup gewonnen. Thuisland versloeg in de finale Nigeria met 2-1. Ajax-speler Sébastien Aller maakte vlak voor de tijd het winnende doelpunt... en bezorgde de Ivorianen zo de derde Afrikaanse titel in de geschiedenis. In de Eredivisie heeft Feyenoord de Stadsdarby gewonnen. Feyenoord versloeg in eigen huis Sparta met 2-0. De wedstrijd SC Heerenveen-Ajax eindigde in 3-2. FC Utrecht won van Fortuna Sittard met 4-0. En Go Ahead Eagles speelde gelijk tegen Zwolle en daar werd het 1-1. Het weer, hier en daar een bui. In de loop van deze nacht af en toe opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 graden. Overdag eerst wolkenvelden, later geregeld zon.